Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De situatie met rellende boeren bij het huis van stikstofminister Van der Wal gisteravond was zo onveilig voor agenten dat ze niet direct konden ingrijpen. Volgens de politie was de sfeer zo grimmig dat agenten moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. Protesterende boeren braken door een politieblokkade en vernielden een politieauto. Ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. Volgens ingewijden was de minister op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. Een opsporingsteam van de politie gaat naar aanleiding van de beelden op zoek naar de daders. Vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren... bij het huis van minister Van der Wal. Politiechef Willem Woelders noemt het volstrekt onacceptabel. voorman Jacques van der Tak van boerenorganisatie LTO... keurt de actie voor 100 af. En verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging steunt de aanvraag voor een spoeddebat. Maar vindt dat het ook moet gaan over de manier waarop de overheid omgaat met boeren. Volgens haar gaan deze rellen dieper dan het stikstofplan. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van de tropische storm Bonnie... die mogelijk kan uitgroeien tot een orkaan. Curaçao kondigde gisteravond een avondklok aan... die vanmiddag om 4 uur lokale tijd ingaat. Bewoners bereiden zich voor door massaal eten en drinken in te slaan. De Arubaanse overheid heeft inmiddels aangekondigd... dat de scholen op donderdag en vrijdag dicht blijven. De storm Bonnie komt komende nacht aan land en gaat vooral gepaard met veel regen. De infrastructuur op de eilanden is daar niet op gebouwd. De Oranje Vrouwen hebben in Enschede het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. Door de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep C. de doelpunten kwamen van Roord, Nouwen en Berestein.